met het NOS-journaal. De Haagse zakenbank NIBC heeft een bod van de Amerikaanse investeerder Blackstone gekregen. Twee aandeelhouders die samen driekwart van de aandelen hebben, willen die verkopen. Volgens de bank zijn de onderhandelingen in een vergevorderd stadium. De Amerikaanse investeerder schat de waarde van NIBC op ongeveer anderhalf miljard euro. NIBC heeft ruim 200.000 klanten. Twee jaar geleden ging de zakenbank naar de beurs. De Amerikaanse minister van Justitie, Barr, vindt dat president Trump moet ophouden met zijn negatieve tweets over het ministerie. Hij zegt dat hij zo onmogelijk zijn werk kan doen. Trump haalt geregeld uit naar aanklagers in de zaak tegen Roger Stone, een oud-adviseur van de president. Stone wordt verdacht van het belemmeren van het onderzoek naar Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Barr zegt dat hij zich door niemand laat intimideren of beïnvloeden. Bijna 60% van de Russen vindt dat Rusland smartengeld moet betalen... als het land schuldig wordt bevonden aan de MH17-ramp. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Universiteit Leiden... en een Nederlandse website. Van de jongeren is driekwart voorstander van zo'n schadevergoeding. De meeste ondervraagden denken overigens dat de ramp de schuld is van Oekraïne. 10% denkt dat de pro-Russische kant in Oekraïne schuldig is. Volgende maand begint op Schiphol het proces rond de MH17-ramp... met drie Russen en een Oekraïner als verdachten. Er moet een nationaal rapporteur internetcriminaliteit komen... vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Criminaliteit verplaatst zich steeds meer van de straat naar internet. Daarom is volgens de Kamer meer toezicht nodig. Het idee is van CDA-Kamerlid van Torenburg. Ze hoopt dat slachtoffers van internetcriminaliteit op deze manier beter worden geholpen. Ook kan de rapporteur kijken of maatregelen tegen cybercrime goed genoeg werken. Het weer bewolkt, in het oosten wat motregen. Vanmiddag zo goed als droog met meer zon, dan wordt het 8 tot 10 graden. Morgen 12 graden en een toenemende wind. Zondag nog warmer en nu en dan regen bij veel wind. Aan de kust stormachtig. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. van de ANWB. Vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt De Nieuwe Meer, 7 kilometer.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 What a man gotta do? What a man gotta prove to be totally loved by you? You ain't tryna be wasting time on stupid people and cheap lines. I'm sure. I'm sure so I gave a million dollars just to go to grab me by the collar and I'm with us, with us I'm not trying to be a part-time lover Sign me up for Cause she's the dance floor.